11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De veiligheidsmaatregelen op Schiphol worden verminderd. Sinds eind vorige maand zijn er extra maatregelen op de luchthaven... omdat er een signaal van terreurdreiging was binnengekomen. Er blijft zichtbaar en onzichtbaar extra beveiliging... maar de verhoogde inzet van militairen is niet meer nodig, meldt de gemeente Haarlemmermeer. De Russische kapitein van het schip dat vorig jaar de spoorbrug over de Eems bij het Duitse Wenen ramde, wordt niet vervolgd. Ook de Duitse loods gaat vrijuit, meldt de Duitse zender NDR. Het ongeluk kwam volgens de rechtbank vooral door onduidelijke communicatie. De kapitein en de loods dachten dat ze mochten varen zodra er een trein was gepasseerd, maar ze hadden moeten wachten tot de brug echt omhoog ging. Toen bleek dat de brug niet open was gegaan, konden ze een botsing niet meer voorkomen. De schade was zo groot dat de brug compleet vervangen moet worden. Daardoor kunnen er vijf jaar geen treinen rijden tussen Groningen en Bremen. Een Nederlander van 49 is om het leven gekomen bij het beklimmen van een berg in Oostenrijk ten zuiden van Kaproen. Hij was samen met een 38-jarige Nederlandse medeklimmer bezig met de afdaling... nadat hij de top van de Grosses Wiesbachhorn had bereikt op ruim 3500 meter... De man gleed voor de ogen van zijn collega weg en maakte een val van 500 meter. Reddingswerkers vonden zijn lichaam, meldt de Oostenrijkse politie. Het weer was goed, de klimmers waren ervaren en goed voorbereid, volgens de politie. Bart Ramselaar maakt de overstap van FC Utrecht naar PSV. Hij heeft voor vijf jaar getekend in Eindhoven. De landskampioen zou zo'n 6 miljoen euro voor de 20-jarige middenvelder betalen. Ramselaar debuteerde in maart vorig jaar in het eerste elftal van FC Utrecht. Hij speelde in totaal 41 competitiewedstrijden, waarin hij zes keer scoorde. Het weer vandaag zonnig. Vanmiddag is er in het uiterste zuiden wel kans op wat wolkenvelden... met misschien een lichte bui. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen in de loop van de dag vanuit het zuiden meer bewolking en buien. Blijft nog wel warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, vooral vertraging nog op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden staat 4 kilometer. En op de A4 richting Amsterdam bij Badhoevedorp 3. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen 5 kilometer. De brug eh, staat even open. De andere kant op staat er 2 kilometer file. Op eh, de A27 van Breda naar Utrecht staat bij Gorkum 3 kilometer vanwege de geopende brug daar.